betekent om Joods te zijn in deze tijd. De jury roemt Jacobson voor zijn uiterst grappige, scherpe en intelligente teksten. Aan de Booker Prize is een bedrag verbonden van 56.000 euro. Het weer de dag begint bewolkt en nevelig en in het zuidoosten komt er plaatselijk mist voor.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 Se tu la parla miezza americano, quando si fa l'amore sotto la luna, come da cave vedi ai love you. Come da tocca pirichita va bene. Se tu la parla miezza americano, quando si fa l'amore sotto la luna, come da cave vedi ai love you.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 Toen de capsule bovenaan kwam, barstte in het tentenkamp voor familie en vrienden een luid gejuich los. Na omhelzingen door vrouw en kind werd de mijnwerker naar een noodhospitaal gebracht voor onderzoek. En na hem kwamen met tussenpozen van een uur de volgende twee. Het duurt nog zeker anderhalve dag voordat ook al hun collega's weer boven zijn. Chipmachinemaker ASML heeft de netto-winst in het derde kwartaal zien stijgen tot 269 miljoen euro... 12% meer dan in het tweede kwartaal. Er werden 51 machines verkocht en er kwamen boekingen voor 60 machines bij. ASML blijft bij de verwachting dat de recordomzet uit 2007 met zeker 10% wordt overtroffen. Het bedrijf ziet een blijvende sterke vraag naar zijn chipmachines. ASML verwacht veel van de nieuwe generatie EUV-machines... die kleinere, snellere en goedkopere chips maken. De eerste EUV, te waarde van 65 miljoen euro, werd vorige week verkocht... Gisteren maakte Intel, een van de grotere klanten van ASML, een recordomzet bekend. Een sportvisser in Utrecht heeft bij de wijk Lunette dossiers uit een sloot gevist... die waren gestolen bij de nationale ombudsman Brenninkmeijer. De politie heeft een bericht hierover uit de Telegraaf bevestigd. De dossiers werden in maart bij een inbraak in het huis van Brenninkmeijer meegenomen. In Paradiso in Amsterdam hebben fans van Solomon Burke gisteravond het speciale concert van De Dijk bezocht... Eigenlijk zou de popgroep samen met de soulzanger optreden, maar zondag bij aankomst op Schiphol overleed Burke op